Vijf uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wat het motief was van de man die vanmorgen vroeg meer dan 50 mensen doodschoot in Las Vegas en meer dan 400 mensen verwondde. De man pleegde daarna zelfmoord. Steven Paddock was een witte man van 64 die volgens de politie geen banden had met terroristische organisaties. Wel was hij bekend bij de lokale politie. Vanuit een hotelkamer opende hij het vuur op concertgangers. Inmiddels is de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist door IS. De organisatie zegt dat hij zich heeft bekeerd tot de islam, maar het is onduidelijk of dat waar is. De broer van de schutter zegt dat hij volgens hem geen politieke of religieuze voorkeur had. Hij had nooit verwacht dat Perk zoiets zou doen. Bij een project om een deel van de stad Groningen te verwarmen met aardwarmte wordt het risico op aardbevingen onderschat. Dat zegt het staatstoezicht op de mijnen in een kritische brief aan de minister van Economische Zaken, meldt RTV Noord. Volgens de toezichthouder is er bij de projectleiding te weinig kennis van zaken... en dreigt daardoor de veiligheid in gevaar te komen. Een Duitse vrouw heeft een boete gekregen van 150 euro... omdat ze in haar auto twee dashcams had ingebouwd. Die had ze laten installeren nadat iemand eerder haar geparkeerde auto had beschadigd. Dashcambeelden gelden in Duitsland als privacy-schending... en kunnen een boete opleveren van 150.000 euro. Dashcams zijn in Nederland in principe wel toegestaan. En bondscoach Dick Advocaat heeft Virgil van Dijk alsnog toegevoegd aan de selectie van het Nederlands elftal. Komende zaterdag speelt Oranje voor de WK-kwalificatie tegen Wit-Rusland. En een paar dagen later tegen Zweden. De verdediger staat na lang blessureleed weer in de basis bij Southampton. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en later gaat het in het zuiden regenen.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 In de Randstad eh, vooral vertraging op eh, de A4 van eh, Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Delft 4 kilometer. En dat kost je een 20 minuten extra. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat bij Rotterdam Airport 4 kilometer. Maar hier is de vertraging heel snel aan het afnemen. Heeft allemaal te maken met een ongeluk op de A20 richting Gouda. bij het knooppunt Kleinpolderplein is dat gebeurd. Maar daar is de weg ook weer vrij. Staat nog 3 kilometer file en heb je maar 5 minuten vertraging. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Harenstein en Lexmond 7 en 10 minuten extra ook 10 minuten vertraging op eh, de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Tussen de Uithof en Den Dolder staat 3 kilometer. Problemen bij, tussen Hoogvliet en, eh, en eh, of bij Spijkenisse moet ik eigenlijk zeggen.